Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Grote kans dat er weer een kabinet komt met VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Het lijkt de uitkomst te zijn van het urenlange gesprek gisteren. Bij D66 moeten ze nog beslissen of ze dat willen. De partij heeft lang gezegd niet nog een keer met de ChristenUnie in een kabinet te willen. Je verslaggever Wilco Boom. Voor D66 is de huidige situatie natuurlijk wel heel erg eh, moeilijk. Ze moeten heel erg slikken. Hè, want eerder zei D66, er moet een zo progressief mogelijk kabinet komen. Met de Partij van de Arbeid en eh, GroenLinks. En er moest een nieuwe bestuurscultuur komen. Hè, tegen Rutte had Kaag gezegd, hier scheiden onze wegen. Nadat Rumruchten. Pieter Omtzigt eh, functie elders debat eh, in april. Straks om half één komen de fractievoorzitters weer op bezoek bij informateur Remkes. Ook een belangrijke politieke dag vandaag in Amerika. In de Senaat wordt gestemd over veel geld dat president Joe Biden wil uitgeven. Onze correspondent noemt op waar het geld zal heen moet gaan als het aan Biden ligt. De zorgen voor de werkgelegenheid die hij beloofd hij heeft, eh, voor de modernisering van de economie die hij wil voor het wegwerken van armoede in Amerika, welvaartsverschillen aanpakken, echt alles. Alle plannen van Biden kosten bij elkaar meer dan 2 biljoen dollar. Een twee dus met 12 nullen. De rellen in een gevangenis in Ecuador blijken een stuk bloediger dan we eerst dachten. Gisteren hadden we het over 24 doden, nu blijkt het er 116 te zijn. Gevangenen van rivaliserende bendes of drugskartels gingen elkaar te lijf met vuurwapens, messen en explosieven. Zeker vijf gevangenen zijn onthoofd. FC Barcelona heeft ook een tweede wedstrijd in de Champions League verloren. De ploeg van Ronald Koeman ging in Portugal met 3-0 uh, eh, onderuit tegen Benfica. Vorige Champions League wedstrijd werd ook met 3-0 verloren van Bayern München. Barcelona staat nu laatste in de pool. Het weer, het is droog, de zon gaat zich ook laten zien. Al kan er later op de dag nog weer een bui vallen. het wordt een gaat op 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. 2 Utrecht richting Amsterdam staat tussen Maarsen en Vinkenveen een lange file van 8 kilometer. Dat heeft te maken met een vrachtwagen die daar is omgevallen vanmorgen vroeg. Er zijn inmiddels wel weer drie rijstroken open voor het verkeer richting Amsterdam... maar de vertraging loopt op tot een half uur. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Amersfoort en Hilversum Noord 10 kilometer file... En op de A27 richting Almere tussen Utrecht-Noord en Knoopit emnes 13 kilometer. Dat heeft te maken met het verkeer dat omrijdt vanwege de afgesloten A2. Dan op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Vooruit Hoorn 8 kilometer, kost je ook een half uur. En tenslotte de N247 richting Amsterdam voor Broek in Waterland 3 kilometer file.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 in die g string zonder beetje doek on niveau. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk wat ze zoekt in die race, race, race, race, race. Voor die vloes ken die types way, way, way back uit de hood. Oh good. maar je moet niet proberen hier.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 Dat zegt de Consumentenbond. Volgens de organisatie zijn er te weinig afspraken om kwetsbare groepen tegen kansspelverslaving te beschermen. Bij een metaalverwerkingsbedrijf in Kampen woedt een grote brand in een berg oud ijzer. De brandweer probeert de stapel met een kraan uit elkaar te trekken en zo te blussen. De fractie van D66 praat vandaag verder over het voorstel dat informateur Remkes gisteren deed. Waarschijnlijk gaat het over de voortzetting van de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het weer, af en toe zon, het blijft vrijwel overal droog bij een graad of 15 en een stevige zuidwestenwind.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 Seven days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah. The way we left us one. Why did you drop that bomb on me? So baby, let's get it on.